Die heeft hem ingehaald. Arctic Monkeys hoor je. Daarvoor Alice in Chains. Die samen met eh, Mastodon en, ja, en Deftones gespeeld hebben. Madison Square Garden. En wat een succes was. Dat was gisteren. Nu een Haarlem Strotje. Gangster. deze gasten nou live zien? Dat kan. Eh, er is maar één plek volgende zomer waar dat gaat gebeuren. En dat is een Wacken Open Air in Duitsland. De enige plek waar je ze kan zien. Airborne, Raise the Flag. We gaan meteen door met een andere knaller. Ausraus. Met Paul. Even iets heel anders. Voel die bas. Deze is speciaal voor Marcus om hem een beetje op te peppen. me, I don't wanna. Wat is dit toch lekker, hè, dames en heren. En eh, voor, gewoon voor de leuk hebben we een oude jingle vanuit de oude doos. Nee, hij reageert niet. Dit is ehm, eh, van vroeger van ZFM Je Weekend In. Ehm, dit werd gebruikt eh, door Marcus, toch Marcus? Jij gebruikt hem toch? Nee? In ieder geval, Marcus kent hem wel, want voor, als ik dat schijfje erin deed, werd hij finaal door het gebouw heen geslingerd. Nou, ik, het gebeurt gelukkig niks, eh, maar de muziek maakte wel natuurlijk naar dat het gaat gebeuren. Je hoorde Aus Raus met Fall van het album This Is How This Works. Um, grappig beentje, dat, die gabberpunk van uh, Raus. Ze staan ehm, als eerste, eerste artiest op de label van een hip-hop label. Topnotch, daar staan ze op. Eh, the Brick is in the Air, het tweede album, is daarop uitgebracht. En inderdaad, het is weer een succes geworden. In 2010 kwamen ze uit met een remixalbum, um, genaamd This is a Brick in the Wall. Hetzelfde, de remixes. En daar word je toch blij van. Daar word je echt blij van. Ik word er blij van. Jullie worden er blij van. Marcus wordt er blij van. Die zit namelijk nog steeds naar zijn telefoon te kijken. Ik heb zo'n gezellige collega soms. En daarom hoort gezellige muziek geklonken worden op de donderdagavond, dames en heren. Je luistert naar Alternative FM op ZFM Zandvoort. Hier is Block Party, Helicopter. Old School Punk vanuit de jaren 80. Eh, die Anti-Nowhere League met So What. En misschien ken je dat nummer al. Metallica heeft dat succesvol gecoverd. Als hij, ja, ze hebben wel meerdere nummers gecoverd natuurlijk. Metallica is uh, in de jaren 90 half een coverband geweest. Met zijn Garage, eh, Garage Incorporation album. En dit is er eentje van. Deze stond eigenlijk op de B-kant van Sad But True het, eh, ehm, ja, een van hun toch wel grote hitjes uit de Black Album. Stond deze op, werd een groot succes. Anti-Nowhere liep, lifte ermee op, want zij bestaan al uit die vanaf de jaren 80. En ja, er is, eh, niemand kent ze nog eigenlijk buiten de UK. Dus de Under Nowhere League hier bij ZFM Zandvoort. Het volgende bandje dat ik eh, ga spelen is een oude favoriet van mij, Gorgo Bedello. En um, Gorgo Badella speelt natuurlijk folkpunk, zoals Vloggy Molly doet. En eh, ook uh, Real McGancy's, noem ze maar op, Dropkick Murphys. Maar laatst zei iemand in de BN, BN, BN, zeg ik dat goed? BN, even kijken. de BN de inderdaad, een blad. maar dan op internet. zij hadden ze een interview met Rowan Hezen, onze eigen folkpunk. Dat vind ik hoor, vind ik echt. Dat, zij maken toch wel een beetje het folky face feestmuziek wat ook Gorgo Bedella maakt. En zij eh, zitten na te denken over een nieuw album. Wat gaan ze doen? Wat gaan ze doen? En op een gegeven moment zeiden ze... Nou, wij zijn wel eigenlijk heel goed beïnvloed door Gogo Bedello. Luister zelf. Ron Hessen met Gogo Bedello in één geluid. Dat lijkt me wel eens wat. Hier hoor je hem. Immigrada. De nieuwste single van Gogo Bedello. Emigrada, emigraniada, emigrada, emigraniada, emigrada, emigraniada. We come and rapper every time. mi per fa fuck true stories. True stories that can be denied. It's more than true, it actually happened. It's more than true, it actually happened. It's more than true, it actually happened. We come and rubber every time. Rubber every time. We come and rubber every time. Fade No More is niet meer. Ze zijn gekapt, ze zijn, ze zijn gestopt, ze zijn helemaal weg. Ze hebben nog een reunietour gedaan in de jaren, of in, in jaren, zeg ik dat nou, vorig jaar. Eh, stonden ze in Alpha bijvoorbeeld op Lowlands, eh, gaaf optreden, maar nu stoppen ze echt. Laatste kans om ze te bekijken is geweest. Nieuwe kans om te bekijken is Triggerfinger. Speelt aankomende december spelen zij in de Paradiso. En straks hoor je van mij de datum wanneer het nieuwe album uitkomt. Hier is It, finger. Het is Greg Gordon geworden, de producent van het nieuwe album van deze Belgische knappert. Triggerfinger. All This Dancing Around wordt een derde slangspeelalbum en komt 15 november uit. En wie is die Greg Gordon? Nou, onder andere, mee, onder andere de producent van Slayer, Wolfmother. Vrij goed. Vrij goed voor die gasten. 15 november kan je genieten hiervan. En dit is mooi, hè? Dit is mooi. Everlong, Foo Fighters. Maar dan de akoestische versie. Dus twee rustige nummers achter elkaar om even rustig te chillen op jouw donderdagavond. Nu de Foo Fighters Avalon. to feel this real far away. deprimerend dit, hè? Joy Division, Atmosphere. En daarvoor hoorde je Everlong van de Foo Fighters. Akoestisch gespeeld, live dus. Blijft een mooie plaat, hè? Het is ook de beste plaat uit de King 1500. Dan staat hier van Foo Fighters ook vrij bovenaan. Dat is zeg maar hun, hun grote plaat. Dit is mooi. Ik vind dit zo mooi. Maar je hoort gewoon aan zijn stem dat hij, eh, dat hij sinds het uitbrengen van deze plaat gewoon een maand later zelfmoord ging plegen. Hij, eh, ze hadden, eh, in maart hadden ze een album uitgebracht of een single. Licht und blind, blindheid. En daar stonden Dead Souls op en Atmosphere, dit nummer dus. En ehm, ja, ja, slecht slapen, niet zo goed in je vel zitten. Nou, niet zo heel goed in je vel zitten. In ieder geval mei daarna, 18 mei om precies te zijn, 1980, hing Ian Curtis zichzelf op. Dat is de zanger van ja, van Joy Division. En ehm, ja, dat, dat, zijn muziek klinkt nog steeds heel erg terug in, eh, in, een nieuwe, ja, in een nieuwe wetse zoals de Interpol. En ook de volgende band. Editors. Ze willen het zelf niet geloven, maar hoor de stem, dit lijkt er toch op. In This Light and In This Evening, Editors. Hier, bij Alternative FM. I swear to God, I heard the earth in hail. once before. They started raining down on me. I swear to God, in this light and on this evening, London's become the most beautiful thing I've seen. See. dit toch een mooie plaat. The Editors, In This Light and In This Evening van de gelijknamige cd. Wauw. Ze zijn echt naar de elektronische tour, die editors. Uh, daarvoor speelden ze nog wel eens gitaar. En nu hebben ze echt de keyboards erbij gepakt. En knallenstein. Straks, nee, nu zeg maar, zet ik nog twee platen aan tot het, uh, tot het 9 uur is. Dan hoor je de actualiteiten van het 9 uur journaal natuurlijk. Over de combinatieformatie. Wat vind jij ervan? Discussieer het even thuis. Terwijl wij gaan luisteren naar King Without a Crown. Hoe toepasselijk even iets vrolijkers. We gaan even de andere kant op. gets thirsty. Without you, there's no me or the other. I he says sometimes the world is dark and I just can't see. With the demons around all around to bring me down to negative or but I believe, yes, I believe, I see the I believe. I just I'm on two feet, won't be brought down on one knee. I fight with all my might and get these demons to flee. Hashem's rays, fire blaze, burn bright and I believe. Hashem's rays, fire blaze, burn bright and I believe. Out of darkness comes light, twilight, unto the heights, crown heights, you're burning up all through the twilight. So thank you to my God, and I finally got it I'm feeling. What's this feeling? My love will be beholding and sealing. Giving myself to you now from the essence of my being. And I sing to my God songs I've been feeling, I want my Shiach now. Yeah. Stripping away the layers and reveal your soul. You gotta give yourself up and then you become whole yourself and them don't even know. Wanna to live the fast life, but your brain moves slow. If you're trying to stay high, you're bound to stay low. You want God, but you couldn't inflate your ego. You're already there, then there's nowhere to go. Your cup's already full, then it's bound to overflow. If you're drowning in the waters and you can't stay afloat, ask Hashem for mercy and i will throw you a rope. Looking for help from God, you'll say he couldn't be found. Searching up to the sky, looking. Be- like a king without his crown. You keep falling down, and I really want to live, but can't get rid of your frown. You're trying to reach onto the heights and round down, bound on the ground, giving up your pride. Then you heard a sound. Out of night comes day, out of day comes light, and all I find to the one like sunlight in a ray. Make room for his love, hope for your gun myself to you now from the essence of my being, and I sing to my God. Songs of love and healing, I want my shiak now. Climate starts revealing what's this feeling, my love will rip the skylight in the ceiling. Give myself to you from the essence of my being, and I sing to my God. circle, you know. Wat is jou bij Alternative FM? En als laatste plaatje voor vandaag, of van vandaag, voor dit uur, voor 9 uur, tot 9 uur. Kom er niet uit. Ha, Chef Special. Too far, too gone. Too far gone it's like that in real life. You can't expect a mic check every time you might get a feeling that you like that. Gotta risk a sidestep, get to where your flight ends. It's high, cat. Smile, relax. Been checking out my downside for quite a while now. Shaking hands put my shadow side, that's alright. Gotta see every little bit of me, feeling the ability of willingly spitting it till infinity. Shit, take a ups, big ass downs. Gotta keep your head cool just to figure it out. Take a step to the left if that shit don't work out. Back to the right, might work out fine. Might wipe away that frown for just a little while. Might write a song somehow. You can sing it now. I need God to help me out. I'm too far gone. I'm too far out. Said I'm too far gone. getting small as I'm looking around. Inspiration, a love and hate relationship. And I'm afraid shit always will remain like this. I can't change the rules, so yeah, I pay my dues. Trying to stay ahead up in that race of fools. Every game you choose, you can gain and lose. But you can't understand if you can't stay true to that what makes you move, takes you to that place of your breakthrough. So make that move. But take a sec to check if it's in the right direction. Take it back, shame all the action. Don't fall for fake medicine, stay practicing. I ain't gonna make a parade, the stage vanishing. Up in that show, Jeff breaks a leg again, no one on the first row aiming to be catching him. I need God to help me out. I'm too far gone, too far out. Said I'm too far gone. getting tall as I'm looking around. I lose it all as I'm looking around. No way, I get it all as I'm looking around.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 De Turkse Arbeidersvereniging Nederland zegt dat de situatie er voor minderheden enorm op achteruit gaat. Ze vreest voor verdeeldheid in de samenleving en toenemende spanningen. Het samenwerkingsverband Marokkanen in Nederland vindt dat het motto van het nieuwe kabinet niet vrijheid en verantwoordelijk zou moeten zijn, maar uitsluiting en verdeeldheid. Kunst- en cultuurorganisaties reageren bezorgd op de voorgenomen bezuinigingen. De Nederlandse Associatie voor Podiumkunsten stelt dat de podiumkunst de nek wordt omgedraaid door disproportionele bezuinigingen. De Nederlandse Museumvereniging maakt zich ernstige zorgen over de subsidies voor provinciale en gemeentelijke musea. De Nederlandse publieke omroep noemt het korte met 200 miljoen op Hilversum geen bezuinigingen, maar afbraak. In Ecuador zijn militairen en politiemensen in opstand gekomen tegen plannen om hun bonussen te beperken. Op straat in de hoofdstad Quito heerst een chaotische situatie. Politiemensen hebben barricades opgeworpen van brandende autobanden en volgens ooggetuigen wordt er geplunderd. Militairen hebben de internationale luchthaven van Quito bezet. President Correa heeft vanaf een balkon geprobeerd met de demonstrerende veiligheidsdiensten te praten, maar hij werd weggejoeld. Er zou ook met traangas naar de president zijn gegooid.